Zes uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. De koepel van studentenverenigingen is teleurgesteld dat de ontgroeningen niet door mogen gaan. Bronnen in Den Haag zeggen dat het kabinet die maatregel straks om 7 uur bekend maakt in de persconferentie over de coronacrisis. Introductieweken voor nieuwe studenten mogen wel, maar alcohol is verboden en activiteiten moeten om 10 uur s avonds stoppen. Er worden sinds begin juni veel minder coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een aantal veiligheidsregio's. Volgens de BOA-bonden worden er vrijwel geen boetes meer uitgedeeld... voor overtreding van de anderhalve meter regel, omdat niet uit te leggen is. Er liggen 29 coronapatiënten op de intensive care. één minder dan gisteren. Op andere ziekenhuisafdelingen is het aantal covid-patiënten afgenomen met 9... meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding... De afgelopen dag kwamen er 601 nieuwe geregistreerde besmettingen bij en 0 sterfgevallen. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is in Beirut begonnen met het reddingswerk. De vrijwilligers gaan in het puin met onder meer speurhonden op zoek naar slachtoffers van de explosie van dinsdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doneert 1 miljoen euro aan het Rode Kruis in Libanon. Het geld is bedoeld voor noodhulp. De baas van de wielerploeg van Fabio Jacobsen overweegt naar de rechter te stappen... naar de duw van Dylan Groenewegen. Door die actie in de Ronde van Polen kwam Jacobsen gisteren hard en val... en wordt kunstmatig in coma gehouden. Er is via crowdfundingsacties al ruim 50.000 euro opgehaald... voor de nabestaanden van de Poolse arbeidsmigrant... die afgelopen weekend verdronk in Julianadorp. De man van 37 wilde drie kinderen uit zee redden... die in de problemen waren geraakt... De kinderen werden in veiligheid gebracht. De man overleefde de reddingsactie niet. Het weer. blijf vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Alkmaar... tussen Amsterdam-Belmermeer en Amstelveen, 10 minuten vertraging.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 I'm taking it next semester, and I know why. Why, <laughs> man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next one. Go to the next one. Go to the next one. Uh. I was gonna go to court before I got high. <laughs> uh. Ooh. I was gonna pay my child support but then I got high. No, you wasn't. Uh, yeah. La da. They took my whole paycheck, <laughs> and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da. I wasn't gonna run from the cops, <laughs> but I was high. Uh, I'm serious, man. Ooh. I was gonna pull right over and stop, but I was high. Uh, la da now I'm a paraplegic and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da. I was gonna make love to you, but then I got high. Help me sing. I'm serious. Uh, I was gonna eat your pussy too, but then I got uh, high. La da da da Now I'm jacking off, and I know why. Turn the shit off. Yeah. Hey, do that over, because man. I got high. Come on, man. Don't, come on, come on. Go, man. go. I messed up my entire go, life go, because I got high. Go, uh, go, go, go. I lost my kids and wife uh, because I got high. Uh-huh. Say what? Say what? Say uh-huh. what? Say what? Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La la la never stop singing this song because I'm high. baby. I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back, bring it back. La, la, and if I don't sell one copy, I don't know why. Why, man? Yeah, hey, cause I'm high, cause I'm high, cause I'm high. Are you really high though, man? He really is high, man. Shoop, shoop, shoop. Get jiggy with it. Skibbity bee. from some other Cause I need you And I miss you And now I want promise I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The, the decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court to, to my order.